12 uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. President Trump heeft de dood van de kritische journalist Khashoggi... bestempeld als de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van doofpotacties. Hij noemde het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo maakte daarna bekend dat Saoedische functionarissen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de journalist... hun visa kwijtraken... Khashoggi kwam drie weken geleden om het leven... in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Onderaannemers die pakketjes bezorgen... dreigen met stiptheidsacties om bij PostNL hogere tarieven af te dwingen. De onderhandelingen daarover zijn volgens de Belangenvereniging van Bezorgers vastgelopen. De bezorgers vinden dat de tarieven niet meegroeien met de hoeveelheid pakketjes... die ze bij de mensen thuis moeten brengen. Zeker in de drukke decembermaand... De pakketondernemers dreigen dat pakjes van pakjesavond mogelijk pas komen als de Sint alweer vertrokken is. In een metrostation in Rome is een roltrap op hol geslagen. Daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. De meeste gewonden zijn fans van de Russische voetbalclub CSK Moskou... die in Rome zijn vanwege de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma. Volgens een Italiaanse krant sloeg de roltrap op hol omdat er te veel mensen op stonden... Toen de supporters van CSK Moskou begonnen te springen... zou de roltrap ontregeld zijn geraakt. Ajax heeft de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Benfica. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0. Masraoui maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Daarmee staat Ajax nog steeds bovenaan de pool. Bayern München staat op de tweede plek. De club uit Duitsland versloeg eerder vanavond AEK Athene met 0-2. Het weer vannacht is er bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.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 Backseat driver, no. Out of the lane, leaving you where I found you. I loved you on think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass.